Katrien met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat er twintig strijders van Hamas en islamitische jihad waren... in de school in Gazastad die werd gebombardeerd tijdens het ochtendgebed. De hulpdiensten in Gaza spreken van meer dan 100 doden. Het Israëlische leger noemt dat aantal overdreven. Volgens het leger werd de school gebruikt door terroristen van Hamas. Een lid van die militante beweging ontkent dat er gewapende mensen in de school waren... en zegt dat alle doden burgers zijn. Egypte beschuldigt Israël van het bewust doden van ongewapende Palestijnen. Het is volgens de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris tijd geworden om een akkoord te sluiten over een staakt het vuren tussen Gaza en Israël en de vrijlating van gijzelaars. Harris, de democratische presidentskandidaat, zei dat op een campagnebijeenkomst in Arizona in reactie op activisten in het publiek die Free Palestine scandeerden. Afgelopen woensdag werd een campagnebijeenkomst in Michigan op soortgelijke manier onderbroken. Een Limburgse man is vanochtend gestopt met zijn hongerstaking in Den Haag. De 79-jarige man zat 30 dagen voor de deur van de IND... om een kinderpardon te eisen voor alle kinderen die op een verblijfsvergunning wachten. Volgens Omroep L1 stopt hij met de hongerstaking op doktersadvies. Voor de zesde dag op reis een kunstwerk van graffiti-artiest Banksy opgedoken in Londen. Ditmaal gaat het om een silhouet van een kat op een aanplakmuur in een buitenwijk. Die muur bestaat uit verweerde houten panelen. Een ervan is uit elkaar gevallen. Door de houding van de kat lijkt het alsof die er iets mee te maken heeft. Eerder deze week verschenen er onder meer twee olifanten, drie apen en een wolf. De reeks wordt dan ook al London Zoo genoemd. En dan nog het weer. Veel zon vandaag, maar er is ook wat bewolking. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 tot 26 graden. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht kan het mistig worden. Maar morgen is het opnieuw een zonnige dag met af en toe ook het wolken.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 Het, het leek wel een beetje hippe jazz... Hippe jazz. Hippe jazz, in het een nou, snelle jasje. Ja, nou, jazz hebben we morgen weer uh, op oh, ja, morgenochtend. Morgenochtend ja, tussen 10 en Het oudste programma van eh, ZFM. Ja. Of vanaf het begin hebben we de jazz op eh, zondagmorgen. Ik wou zeggen, ik, denk, ik dacht dat jij het oudste programma presenteert. Nou, bijna. Ik ben bijna de oudste die oh, nog presenteert. Het. Oh, dat is het. Ja, voordat jij het zegt. <laughs> <laughs> nou, eh, wat gaan we doen eh, dit uur, eh, Thomas? ja, we gaan zo meteen bellen met Ben Zonneveld over het makreel roken En als het goed is, heeft hij ook de uitslag voor ons. Oh, pen dus- en papier bij de hand. Precies. En ja, we hebben de evenementen om half vier. En ik heb nog wat nieuwsberichten tussendoor. Dus. Nou, dat wordt weer een mooi uur. En uiteraard, nou, kijk eens naar buiten zo lekker weer vandaag. Beetje wind, hè, waait Maar voor de rest is het wel uh, lekker uit te houden. En het is uh, vakantie, hè, Rob? En het is vakantie. Krijg je zin in holiday, hè? Ja, er is ook een rap over geschreven, ja. hè? Oh ja. ja. hey, toevallig is deze dat. Celebrate several weeks, make a chance when we took the holiday with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Exactly seven weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning our parents kicked us out of bed. told him it was stupid, don't play the fool. But the answer was shut, you got to go to school. G's running up and down, and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street kid show. Mike the G-Rock the house, and you know what I'm saying. Now when he's on a mic, there will be no delaying, so you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday. Mike, Ding and Sven, we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll Sven. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll Sven. We go into London and New York City And we take a little piece of Amsterdam Right I want a holiday, I've screamed a lot The only thing in school, the only thing I've got That's where Ferris told me I better go Cause when hanging on the street, in the street get show Ain't about rocks, what happened to you? I told him it's my life and I know what I'm doing. I saw it at school, I thought I'd never stay. Give me seven weeks again, I need my holiday. Well, this is my partner with the number one jam. Famous in the boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocking, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. <laughs> Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, the Simpsons went and also DJ I didn't like the school so took another way You like the mic and G so I used my voice And soon I bought the car and the big Rolls Royce That's right, my name is Mike and G I used the holiday with the F.I.C On the suite. was a party bigger than Hollywood I grew up in this world, started in the neighborhood We're gonna ring rang a dong for a holiday Put your arms in the air, let me hear you say We're gonna ring rang a dong for a holiday I Put your arms in the air, let me hear you say We're gonna ring rang a dong for a holiday Mike and G and Sweat, we're here to stay We're gonna ring rang a dong for a holiday holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam. Oh. Do, do, do. rappers do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Swen. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm in stereo. And you don't stop, that body rock, you won't stop, that body rock. Yo, spell my name right, I'm Michael G. Iker and D-S-E Yo, M is microphone and G is genius Michael D in the house, that's serious And you know that, and you show that It's times when, so let's go back We are going on a summer holiday Do, do, do, do We're going to London and New York City Do, do, do, do We are going on a summer holiday Do, do, do, do We're going to London and New York City Do, do, do, do Leuk hè, deze single uit 1986 alweer. MC Maakjes Lee en uh, eh, DJ Sven en eh, de Holiday Rap. Uiteraard het uh, singeltje van Madonna er even gepakt met Holiday. En toen deze rapversie ervan gemaakt. We hebben het er vanmiddag al een paar keer over gehad, Thomas. Het is vandaag makreelrookdag in ja. Rook jij het ook eh, in het eh, dorp? Ik rook het zeker. Zeker, nou het rook eh, lekker. Heerlijk. En ja, die makrelen die worden ook verkocht. En, Hou je een beetje van vis erop? Nou ja, zeker. Ja? Ja. Dus misschien kunnen we makreel bij Ben regelen. Je weet het maar nooit. Nou, ik hoop eigenlijk dat Ben al wat mee hebt genomen. Oh ja, nou ga daar maar niet vooruit. Oh, jammer. Dus zo <laughs> dadelijk gaan we wel naar het Kerkplein toe, naar Ben Sonneveld. Want als het goed is, heeft hij de uitslag van het het eh, kampioenschap eh, makreelroken wat vandaag uh, plaatsvindt. ik ben benieuwd of er nog wat spanning is geweest onderling, hè? Want meestal is het wel een flinke strijd. ja, een hele grote strijd. En er stonden best weer wat teams die aan het roken waren. Dus, ja, tien deelnemers volgens mij. Tien deelnemers, dus een mooi, mooi veld. Daar op het Kerkplein. Mooie locatie ook trouwens. Ja. Maar nou, Ben die gaat daar zo meteen waarschijnlijk wel wat meer over vertellen.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 Uh. De grote vriend van eh, Thomas, uh, Ed Sheeran hoorde Samen met uh, eh, Camilla Cabello en Cardi B en South of the Border. Nou, wij gaan naar Ben Sonneveld toe, daar op het Kerkplein. Goedemiddag Ben. Hey, goedemiddag. Hey, welkom. Wat een mooi evenement heb jij vandaag weer gehad op het eh, Kerkplein. Ja, het was weer eh, geweldig en we zijn nu een beetje aan het afbreken, want het eh, is weer gebeurd, hè? de vissen zijn verkocht. Ja, zeker. Nou ja, vanmorgen rook het al heerlijk in het <laughs> centrum. en ja, mensen die kwamen er ook echt op af, hè? Ja, nou, dat, is ook als je hier staat. En uh, het hoofdjury heeft verteld dat dit de beste plek voor Zandvoort is. Dus daar houden wij hem ook aan, hè? volgend jaar weer hier. Ja, zeker weten. Een mooie plek. Eh, in eh, gewoon eh, claimen die, die hap, zou ik zeggen. Ja, nou, dan, die, die lag daar, zei die eh, we, gaan eh, gewoon volgend jaar weer eh, verder en hopelijk weer op deze plek. Ja, nou ja, dat zou mooi zijn. afwachten wat uh, ondernemend Zandvoort ervan vindt. En we hebben nog geen wanklank gehoord. Dus ik neem aan dat iedereen het leuk vindt. De terrassen zitten pommetje, pommetje vol. Dat is mooi. Dus het wordt tijd dat wij ook een biertje gaan doen. Ja, en heel veel mensen die uh, reageren ook heel positief hè, dat ze bij je langs liepen. Ja, ja, ja, ja, Alles komt langs. Helaas moeten we nu mensen teleurstellen omdat het op is. Ja, ik heb eh, gehoord dat eh, collega Ben of, uh, Benno Veugen de laatste makreel bij gekocht heeft. <laughs> ja, ja, ja, die stond te dringen. Hè? Ja, ja nou, dat, zei hij inderdaad. Hij zegt, ik moest over een hek heen springen om nog bij zo'n makreel te komen. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, Ben, eh, ja, want eh, ja, dat is eh, jaarlijkse evenement wat je organiseert. Ja, ja, ja, en ja, al op diverse locaties. Raadhuisplein was echt de locatie in eerste instantie. Dit, dit, Rob, dit is de, gewoon de beste plek. Want je, je hebt doorlooppubliek en mensen komen kijken. En het is gewoon heel erg goed. Ja, het is een veel betere plek, klopt. En een mooie, mooie achtergrond natuurlijk, hè? die mooie protestantse kerk op de achtergrond. Ben, eh, ja, we doen het niet zomaar. We willen ook eh, prijzen verdienen als we meedoen aan het eh, Open Kampioenschap Makreel Roken. En ja, wie, wie is er in de prijs gevallen dit jaar? Nou, Willem Minkman is by far de beste geworden dit jaar. Dus die gaat er met de prijs vandoor. Tweede Yvonne Damhoff. En derde Harold Lange uit Nieuw-Vennep. Uit Nieuw-Vennep. En, ja. uh, 3 is geveld, denk ja. ik. Klopt dat, Ben? De top drie, de top drie makrelen, die zijn geveild toch, altijd? Uh, nou, alleen de winnaars wordt geveild. Oh, de winnaars. Dat, lekker. dat doet uh, uh, de Bluis dat gedaan, hè? dus dat is allemaal goed gegaan. En wat voor een uh, enorm bedrag is de eerste makreel voor, verkocht? 30 euro. 30 euro, kijk, voor een kijk, makreel. Dat is een goede makreel hoor, Rob. Ja, ja, ja dan, dan, moet het wel een hele goede makreel zijn. Nee, voor het goede doel natuurlijk. Want elk jaar heb jij een goed, hebben jullie als organisatie een goed doel. En eh, nou, ja, wie eh, is dit jaar eh, de gelukkige? De vrijwilligers van de KNRM zijn dit jaar de, het goede doel. Oké, dat is hartstikke mooi. En ja, dat betekent ook echt de vrijwilligers zelf en niet de KNRM. Hè? Dus de nou, vrijwilligers kunnen gewoon, die jongens en meiden, die kunnen gewoon iets leuks ervan doen. Ja, het wel. <laughs> ik ben even kwijt. Eh. Ja, ben, heeft het <laughs> druk. Ben heeft het druk. Ben heeft het druk, ja zeker. Ja, we gaan weer, er komt weer een bestelling, eh, die moet even de deur uit. Oké, oké. Okay. Nou ja, zaken gaan voor eh, Ben, toch? Ja, dus ik ga het nu even opruimen en dan zien we wel weer verder. Nou Ben, heel erg bedankt in ieder geval voor je tijd. Ja. En succes nog op het plein, hè? Oké, okay, ga je spreken, jongens. Oké, okay, dankjewel, Ben. ja, Toch even tijd hebben eh, voor ons uh, gevonden. Hij heeft het druk natuurlijk, maar uh, weer een mooi open kampioenschap makreelroken hier in Zandvoort gehad. Every day when our homework's done we Go to the beach and gonna have some fun The ocean's blue And the weather is fine With the surfboard you and me. I sure Ja, windsurfen, dat eh, doen we tegenwoordig niet meer. Hè? Dat is ja, eh, ik hoorde het, maar het mij totaal onbekend ja, wat jij dus, me net eh, vertelde. dan vliegen we een klein beetje boven het water en dat gaat razendsnel. Maar dus gaat het op een motor of zo? Nee, geen motortje, met een, een vlieger, zeg maar. Een soort kiten is het. Oh, ja. oké. En dat met de plank boven het water. En dat is dan het nieuwe windsurfen van tegenwoordig. Okay. En die windsurfers hè, die dan overstappen van dat windsurfen naar eh, dat, eh, dat foilen. Die moeten ongeveer 20 kilo aankomen voor, eh, voor de sport. Oh. Om, om dan, dat zijn heel wat makrelen. Dat zijn heel wat <laughs> makrelen, ja. En die zijn ook weer verkocht voor het goede doel vandaag. Ja. Dus een mooi evenement gehad, hoorden we net. Voor de KNRM, hè? Voor de KNRM. De vrijwilligers van de KNRM. Ja. Die kunnen er gewoon eh, gezellig een eh, biertje van halen of andere dingen gaan doen. Zeker. Mooi, eh, mooi goed doel dit jaar van het garnalenroken, wou ik zeggen. Garnalenroken. <laughs> Makrelen roken. Garnalenpellen. Garnalenpellen. Komt het ook weer trouwens? Dat, dat hadden we ook eigenlijk altijd bij Talassa. Ik zal zo eens even opzoeken. Zoek jij dat even op, dan hoor het zo meteen. of we nog het NK garnalenpellen nog in Zandvoort hebben. Of dat het weer terugkomt, zou mooi zijn. Je hoort het eh, na deze plaats. he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love.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 Ook in de chin, hè? Ook in de chin. <laughs> en ook bij het, het, voetbal werd het ook, werd het ook bij deze plaat gedaan van Gala. En in allerlei verschillende vormen en maten tijdens de voetbal. Ja, en het blijft maar doorgaan joh, met die Kala. Die hoor je maar steeds terug. Terwijl het al een hele oude plaat is uh, gewoon. Dus, eh, die, die, kale? Eh, die gala. Oh, gala. Gala is <laughs> lekker de zak aan het vullen. Ja, dat zal wel. Ja, dat Freed from desire. Het is half vier. Tijd voor het evenementje. Ja, ik wou zeggen. Ik denk dat we over twee weken dit nummer ook wel een paar keer voorbij zullen horen komen. Dat denk ik ook. Zeker weten. Ja, want het Zandvoort Race Festival is gisteren begonnen. Het side events programma dat voor tijdens de Formule 1 Dutch Grand Prix wordt georganiseerd. Ja, de Dutch GP is Zandvoort meer dan alleen een mooi raceweekend. Zandvoort Festival staat voor een stukje historie en eh, trots op de terugkeer van de Formule 1. Maar laat ook zien wat de badplaats allemaal kan bieden. Want vanaf eh, gisteren 9 augustus stellen we in stijl af naar dit fantastische evenement in Zandvoort. Het tweeweekse festival vindt plaats eh, van 9 tot en met 25 augustus... met activiteiten buiten het circuitterrein voor het hele gezin. attracties staan er onder andere. Nou ja, Benno die staat hier voor me. <laughs> hij heeft het overleefd. Eh, dat hij heeft het overleefd. Onder andere dus het reuzenrad. Er worden giveaways gedaan en eh, prijsvragen. Eh, aparte acties in het dorp, noem maar op. Tot aan de start van zondag op twee uur middags van de Formule 1. En in aanloop naar het grote race-evenement wordt de sfeer in het dorp dus ja, langzaam opgebouwd. Ja, en wil je nou het programma zien, kijk dan even op zandvoortracefestival.nl. Dan vandaag Rob, ik weet niet, misschien hebben Benno er ook wat van meegekregen. De Ibiza-markt. Ja, die is er weer. Op de boulevard. Op de boulevard en het Badhuisplein als het goed is. Nee, alleen boulevard. Oh, alleen boulevard. Oké. Ja, ik vond het al raar, want er staat wel bij Badhuisplein, maar... Nee. Dat staat volgens mij zo vol nu. <laughs> Nee, nee, nee, nee. Op onze eh, nieuwsvoorziening staat er geen Badhuisplein. Oh, nou dan heb ik dat even gemist. Eh, maar goed, in Ibiza, <laughs> Ibiza-markt. Eh, nou ja, er zijn eh, succesvolle edities de afgelopen negen jaar al... die op de vrijdagen plaats hebben gevonden. Ja, een mooie aanbod van Ibiza-dingen en lekkere drankjes dat je kunt halen en noem maar op. Ja, en af en toe op het Badhuisplein en ja. soms ook op de boulevard. Dat klopt wel dan weer. Ja, ja precies. Ja. En verder hebben we een rustige week rustige week. We gaan ons eh, eh, opmaken voor, eh, de, Formule 1 natuurlijk. Ja, ja, ja, Heb jij de vlag al uithangen? Nog niet. Maar die komt eraan. Ah, zeker. Zeker weten. Twee vlaggen. Oranje vlaggetjes zijn ook van harte welkom. Ja, als je nog over hebt van het, voetbal. ja, ze gaan het grote aanpak op het circuit, hoorde ik, hè? Ja, ja, zeker. En in het dorp ook, hè? Als ja, je voor, eh, hangen. voor, Albertijn, eh, ik zie ze ook hangen. Ja. <laughs> nee, voor eh, de Albertijn staan twee highworkers, zoals Lena dat vroeger altijd noemde. De hoogwerkers, die zeg maar de vlaggetjes ophangen. Dus ze zijn nog lang niet klaar. En er komen er nog veel meer bij hier in het centrum. Dankjewel voor de evenementenagenda. Wij hebben de nieuwe single van Carol G. ¿Qué lo que estamos a rular y empezó el verano? ¡Fuego! hubiera sido si antes te hubiera conocido bailando está conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, ey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido <laughs> André dus Wat een eh, opmerkelijke eh, nieuwtjes heb jij eh, zo nu dan, uh, gooi ze maar in de, op de radio. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat gaan we niet doen. Oké, okay, nou, wat, heb je, <laughs> heb je wat <laughs> ander, nieuws? Ik heb wel anders nieuws. Schrik ervan. Zo, ja. ja. sorry Rob. Voor ouders met kinderen die naar school gaan... betekent een nieuw schooljaar vaak extra kosten. Ja, denk aan kosten voor gymkleren, overblijven, een schooltas, spullen, boeken, noem maar op. Ja, en hebt u een laag inkomen, dan kan de gemeente u helpen. U kunt de bijdrage voor schoolkosten voor het school 2024-2025 nu aanvragen. De maximale vergoeding per kind per schooljaar is eh, kinderen in het basisonderwijs 100 euro... Kinderen die naar de brugklas gaan 400 euro. En kinderen in de andere klassen van de middelbare school 200 euro. Ja, en de regeling is eh, eh, er voor ouders met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. En gezinnen met een Zandvoortpas hebben hierover een eh, brief ontvangen. Ja, en hebt u geen Zandvoortpas, kijk dan op de webpagina tegemoetkoming schoolkosten op www.zandvoort.nl. Eh, ja, veel leuke dingen eh, kosten geld en daarom wordt er in Zandvoort ieder jaar gekeken of kinderen wat extra geld kunnen krijgen. Dit jaar geldt elke scholier uit een gezin met een zandverpas 100 euro extra bovenop de gemoedkoming eh, van de schoolkosten krijgt. En kinderen kunnen zelf kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed, een huidje. Uh, gezinnen die de tegemoetkomende schoolkosten krijgen... krijgen dit extra bedrag automatisch bij de aanvraag binnen. Kijk, dat zijn eh, goede berichten. En fijn dat de gemeente Zandvoort zo'n actie heeft lopen. Ja, zeker. Voor mensen die wat minder geld hebben... een hele goede actie van de gemeente... Dus houd in de gaten als je zelf geen bericht hebt gehad... of je ervoor in eh, aanmerking komt. Meer nieuws te lezen uiteraard op de ZFM-app...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 Plaat die waarschijnlijk wel een grote hit gaat worden. A whole lot more than a little bit. And a little bit more than a lot. Like I like it, like I like it, like I like it, like I like it. klassieker van eh, Aura en eh, Like I Like It. Zo is maar net, dat was eh, echt lekkere muziek. En wie weet, misschien komt er ook wel weer een remix van. En dan vind jij oh, hem ook weer goed, Thomas. Dat zal ongetwijfeld. Ongetwijfeld, zeker weten. Nou, zometeen in het volgende uur hebben we de Pit Reports. Maar jij vertelt al dat het voor Max een hele bijzondere race gaat worden hier. Ja, het is de 200ste start. De 200ste start? Ja, van Max. Oké, dus dat gaan we extra vieren. Zeker, met vlaggetjes. Met vlaggetjes, ja. Ja, ja, ja, ja. Eh, over de vlaggetjes eh, gesproken. 90.000 eh, vlaggetjes tegelijkertijd die moeten gaan zwaaien. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd hoe dat gaat verder. Met Tina Martin onder meer. Hè? Ja, ja, ja, ja. Tina Martin, Davina Michel, La Fuente zijn er weer bij. Chris Cross Amsterdam. Oké, en dan gaan we met z'n allen zwaaien. Wordt gezellig. Rood, wit, blauw langs het hele circuit. Dus niet alleen maar meer eh, op de tribune en daarnaast, maar ook eh, de rest van de baan eh, gaat helemaal los met de vlaggetjes en de grootste vlagparade ooit. Zeker. Die gaan wij presenteren tijdens de Dutch Grand Prix hier op Zandvoort. Nog twee platen, Radio Love, die is opnieuw uitgebracht. Ja, ik hoorde je er net over. Ja, die van de Cold Hearing. En ja, Barry A heeft gedacht, ik roep Billy the Kid op om eh, daarvan even een eh, leuke plaat eh, te maken. Billy the Kid, dat is dus een DJ toch? Een DJ. DJ Billy the Kids en Barry Hay en Radar Love. and the newsman sang his same song. Ja, ik ben bang, Thomas, dat de echte muziekliefhebbers eh, denken van... What's gebeurd? Ja, maar dit... Ja, dit is een eh, oude plaatpakken van uh, Rolling Stones. Dit hadden ze eigenlijk zo wat meer met die gitaar en zo moeten... ja, nou, het is hem net niet, hè? Nee, net, net, Maar je weet het maar nooit. misschien wordt het nog wel een hit. Wie weet. We hebben in ieder geval geprobeerd te draaien hier op Strandradio ZFM. En eh, ja, toch wel een eh, leuke, leuke plaats zo eh, om hem toch een keer te draaien, Thomas. Hè? Zeker. Zeker weten. Nou, de, jij had het net over La Fuente die weer aanwezig is op het circuit. Ja, die gaat weer een dus geven. Nou, dat kan hij zeker. En verleden jaar heeft hij dat ook zeker gedaan met Ratata.